12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Centerparks gaat op grote schaal renoveren. De vakantiehuisjes worden voor ruim een half miljard euro verbouwd. Eerst worden in de vier grootste parken in Nederland alle huisjes vernieuwd. Later krijgen ook de vijf andere parken een opknapbeurt. Volgens Centerparks willen de gasten meer beleving, meer comfort en meer wellness. De renovatie wordt betaald door de investeringsmaatschappijen die het vastgoed bezitten. Centerparks heeft nu ruim 15.000 bungalows in vijf landen. Het bedrijf wil op korte termijn tien nieuwe parken in Europa openen. Albert Heijn krijgt een vrouw aan het roer. Marit van Egmond gaat de supermarktketen leiden. Ze volgt Wouter Kolk op. Dat maakte het moederbedrijf Ahold Delhaize vanochtend bekend... bij de presentatie van de jaarcijfers. Marit van Egmond begon als trainee bij Albert Heijn... en is nu commercieel directeur. Wouter Kolk stapt over naar een internationale tak van Ahold. De omzet van het concern steeg vorig jaar naar 62,8 miljard euro. Een stijging van 2,5 procent. De winst wordt pas over een maand bekendgemaakt. Treinreizigers kunnen volgende week via WhatsApp een thriller volgen. Ze krijgen dan elke ochtend en avondspits berichtjes op hun telefoon van verschillende personages. Het verhaal heet Ontspoort en gaat over Sarah die na een werkborrel per ongeluk iets ziet wat ze niet had mogen zien en verdwijnt. Maandagochtend begint volgens NS een bloedstollende klopjacht die ruim 200 berichten later op vrijdagmiddag tot een ontknoping komt. Volgens NS is zoiets nooit eerder gebeurd. Wie de WhatsApp-thriller wil volgen, moet zich aanmelden. Het aantal deelnemers is beperkt. Tennisser Novak Djokovic staat in de halve finales van de Australian Open. De Servische nummer 1 van de wereld hoefde daar niet heel veel voor te doen. Hij speelde tegen de Japanner Kei Nishikori... maar die moest in de tweede set opgeven met een beenblessure. Djokovic speelt in de halve finales tegen de Franse tennisser Luca Pouy.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 Want er eh, in mijn keel wat niet goed ging. Nee, nee. Nee. Goh. Nou. de had gekozen. Ik ben er weer bij. Ben je er weer? Ja, ik ben er weer. Ja, ja, ja. Leef het er wel. Goedemiddag, luisteraars. Gezellig dat u er weer bent. En kijkers natuurlijk, hè? Ja. U kunt ons natuurlijk... Eh, misschien ziet u ons zitten. Ja. Misschien ook niet. Misschien ook niet, nee. Ja, er zijn ook wel eens mensen die zien ons niet zitten. Nou, nee, klopt. Dat heb je wel eens. Ja, ja, ja, hey, maar het is woensdag vandaag. Het is vandaag 23 eh, januari alweer. Het schiet alweer op. Ja, het schiet zeker op. Eh, het gaat alweer hard. En uh, het is lekker wit buiten. Ik heb... Ik heb bij ons in Beverwijk heb ik Tata Steel aangeklaagd. Want eh, eerst waren het zwarte vlokken en nu witte vlokken. Dus ik denk dat het weer bestaat met ja, Tata vandaan. Ja, eens een keertje ophouden. Ja, ik heb er gewoon een eh, grote petitie maar gewoon. Die allemaal niet de lucht in sturen. Ja, dat is al die troep, jongen. Ja, maar ik zie zelfs dat liggen vol. Ja, het is zelfs hier terechtgekomen. Ja, ja, wat dacht jij als de wind deze kant op staat? Ja, Hebben we er net zoveel last van? Hoor. Ja, dus eh, nou, ik heb ze aangeklacht. Goed, goed, goed. Nou, misschien levert het wat op. Ja, je weet maar nooit dikke schadeclaim en zo. Een paar miljoen euro. Ja. Ja, maar goed. Ehm, wat wouden we doen? Oh ja, het is woensdag vandaag. We hebben vandaag een gast. Eh, het gaat over eh, de wedstrijd de Dichters aan, Dichter aan Zee. En uh, daar gaan we volgende week onder andere ook heel veel mee doen. En de week erop ook. En wat wil ik nou zeggen? Oh ja, dus we krijgen iemand van de bibliotheek. Ja. Eh, dat is, eh, die gaat het allemaal vertellen. Mike Warner heet hij, hè, geloof ik? Ja, Mike Warners. Mike Warners, die komt strakjes vertellen. alles vertellen wat u hierover kunt verwachten. Het gaat zich allemaal afspelen bij eh, Zandvoort Lunch. Juist, het komt allemaal in dit programma. Dus kunt u nagaan hoe belangrijk dat is. Ja. En verder hebben we vandaag natuurlijk de cultuuragenda van de regio. Ja, en het wordt cultureel gezien een heel leuk weekend. Ja. Ja. Zandvoort hoort altijd bij andere programma's, dus doen wij de regio. Kijk, dat, dat hebben we netjes verdeeld zo bij CIO. Ja, zo is Ja. Dus, eh, want als, iedere keer die agenda van Zandvoort, dat weten we wel. Maar eh, dat, dat, gebeurt al genoeg. Dus doen wij de regio. Weet u dat u ook in Haarlem terecht kunt en in Heemstede, in Beverwijk. Maar ook niet. Nou, eens even kijken. Gaan we doen. Eh, ja, wat gaan, we doen? Nou, we gaan je 3 in 1 doen. Nou, ik vind prima. We hebben vandaag een 3-in-1 met een zeer hoog tandpasta gehaald, dames en heren. <laughs> Een heel erg hoog tandpasta Mr. Prodent himself. Nee, McLean. Oh, ik dacht Colgate. Nee. Colgate. Nee. <laughs> McLean. Yes. Oh. ja, Ja, ja, ja. Toch McLean? Ja, ja, helemaal. helemaal. Oké. Ja. En van de voornaam heet hij? Don. Don. Hij Don. Hij Don. Ja. Nou, leuk. Laat maar horen dan. Ik ben benieuwd.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 Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night.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 Now I think I know what you tried to say to me and how you suffered for your sanity and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never they understand how lonely life has been. But life began again the day you took my hand. And yeah. won't set me free. But I don't let the evening get me down. are just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do. The book of life is brief, and once a page is read, all but love is dead. That is my belief. And yes, I know how loveless life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. sinds de vroege 70e eh, jaren. Hij had als mentor had hij Pete Seeger. En dat was een, eh, een ook een folkzanger, uh, singer-songwriter. Onder andere bekend van We Shall Overcome en zo. Hij werd geboren op 2 oktober 1945, deze de meneer McLean. En hij maakte zijn school in Iona, Iona of Iona, maakte die wel af. Zijn studie later niet. En later deed hij nog een avondschool en deed hij een studie bestuurskunde. Eh, ja, daar had hij nog een bachelor in zelfs. Nou, en eh, nou ja, we kennen het natuurlijk. Hij had al een eerste LP gemaakt. Tapestry was niet zo erg eh, bekend. Maar toen het nummer American Pie kwam, toen was het natuurlijk gelijk raak. Want dat was een monsterhit over de hele wereld. Waar het nummer over gaat is nog een onderwerp, zelfs vandaag nog, van discussie. Want eh, men, eh, sommige mensen beweren dat het gaat over de dood van Buddy Holly, de Big Bopper en ehm, nog zo'n figuur. Uh, god, dan ben ik die andere even kwijt. Richie Valens. Die eh, samen in een vliegtuig zaten en om het leven kwamen bij een vliegtuigcrash in 59. Maar andere ehm, anderen beweren dat het over zijn vroege leven gaat. En eh, de levy, die veel voorkomt in dit nummer... Eh, dat zou ook nog kunnen verwijzen naar de stamkroeg waar hij altijd kwam... die vlakbij zijn school in eh, Iona of Iona was. Nou, dat eh, weten we dus allemaal niet. Er wordt nog steeds over gediscussieerd. Goed, u hoorde hem als eerste de lange versie, ruim acht minuten. Eh, daarna eh, Vincent, een nummer dat hij opdroeg aan eh, Vincent van Gogh. En wat hij schreef naar aanleiding van een boek dat hij had gelezen over Vincent. En eh, Starry Starry Night, dat verwijst naar een schilderij van Vincent van Gogh, De Sterrennacht. Zo, En dan krijgen we nog And I Love Her So. Dat schreef hij in 1971. Dat kwam van zijn allereerste album af. En dat eh, kreeg vooral bekendheid omdat het in 1973 eh, een hit werd voor Perry Como. Nou, jongen, jongen, dat heb ik toch even allemaal uit mijn hoofd gedaan. Echt waar? Ja. ja. knap hoor. ja, ik heb Je bent echt een wandelende encyclopedie. Wel nee, het staat allemaal op Wikipedia. Ja. Zo, nog even een muziekje en dan gaan we naar het nieuws. Is wel leuk dit. Beetje blues. Heb je de trek van de spreeuwen gezien en de vlam van de herfst langs de grachten? Oktober is koud en nog kouder misschien is de wind in de eenzame nachten. Kom terug en wacht niet, want de winter dekt dit land. Kom terug in mijn huis, in mijn hand. stad in de mist is een andere stad dan die kermis met zonnige straten. Waar je toen voor het eerst het gevoel hebt gehad dat je niemand meer zou kunnen haten. Kom terug en wacht niet, want de winter dekt dit land. Kom terug in mijn huis, in mijn hand. De nacht in de havens is vol van geluid en de geuren van kruiden en gember. Een anker ligt doof aan de horizon uit en het water is koud in december. Kom terug en wacht niet, want de winter dekt dit land. Kom terug in een huis, in een hand. de wereld is oud. En ik vlucht langs het pad naar het zuiden. Maar te laat, want er rijst al een toren van zout. En voor mij gaan de klokken nu luiden. was dit. Van een eh, verzamelwerkje dat heet Golden Years of Dutch Pop Music. En dat is langzamerhand een hele indrukwekkende serie geworden. Met alles wat een beetje groot is geweest in de Nederlandse popmuziek vanaf de jaren 60. En eh, nou, dan moet je maar eens naar luisteren. Dat is echt indrukwekkend. Daar staan allerlei historische, prachtige, originele opnames op. Van allemaal bands en artiesten die in het verleden vooral heel veel betekend hebben in de Nederlandse popmuziek. Ja. Nou, nog één liedje dan. Ik dacht, dat, nee, dat kan helemaal niet wat ik... Nee, nee, nee, nee. Ik ben aan de beurt. Toevallig. Ja, je bent aan de beurt, ja. Ja, ja, ja. Nou, sorry dan. Ik had hem niet scherp gezet, sorry hoor. Neemt u mij niet dadelijk. Nee, ik neem u niet voor 12. Het is toch geweest trouwens. bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Nou, ja, dank u wel hoor, dank u wel. nou, we gaan eens even kijken, want er is natuurlijk eh, met die gladheid het een en ander gebeurd. Een eh, bijvoorbeeld is er een, een automobiliste dinsdagmiddag rond half drie... op de Bentveldseweg in Aardehout tegen een boom gereden. De vrouw zou naar eigen zeggen niet hard hebben gereden... maar kon door de gladheid niet meer remmen. Ze vloog uit de bocht en knalde hard tegen een boom. De vrouw was erg geschrokken, maar heeft gelukkig geen ernstig letsel opgelopen. Dan is er dinsdagmiddag door eh, vermoedelijk de gladheid... een auto eh, langs de Vijfhuizendijk in Vijfhuizen in de ringvaart beland. De politie en de brandweer kwamen ter plaatse en voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De chauffeur van een vrachtwagen is maandagmiddag aangehouden... nadat hij met zijn vrachtwagen tegen een spoorviaduct is aangereden... op de Zeilweg in Haarlem. Rond half vijf reed de chauffeur met zijn vrachtwagen... toen hij met zijn bijna vier meter hoge eh, lading onder het viaduct door wilde rijden. Maar op borden staat een maximumhoogte aangeschreven van 3,7 meter... De bovenkant van de vrachtwagen botste natuurlijk tegen het viaduct aan... waardoor de bovenkant van de trailer naar achteren werd geduwd. Daarna besloot de chauffeur door te rijden. En hij kwam een paar honderd meter verder op de Julianalaan... voor het volgende spoorviaduct te staan. En ook dit spoorviaduct was lager dan de vrachtwagen... waarop de chauffeur dit keer wel voor het viaduct stopte. In de woning aan de Grient heeft de politie zondagmiddag een hennepkwekerij aangetroffen. En dat was in Haarlem. Hierbij zijn twee mannen van 34 en 36 jaar aangehouden. In de woning werden verdeeld over twee kamers... maar liefst 224 planten aangetroffen. Een derde kamer werd voor verdere teelt gereed gemaakt. De stroom voor de wietteelt werd illegaal afgetapt. De kwekerij is ontmanteld en alle spullen zijn in beslag genomen. Ook een auto is door de politie meegenomen. En de mannen zijn uiteraard ingesloten voor nader onderzoek. Dan nog een eh, berichtje uit Bloemendaal. Een man is maandag aan het eind van de middag lichtgewond geraakt... bij een ongeluk op de Korte Kleverlaan. De man op een, op een snor scooter moeilijk woord hoor, ging rond half zes onderuit doordat hij remde voor een auto. De snorscooter en de auto hebben elkaar gelukkig niet geraakt. De man is nagekeken door ambulancepersoneel... maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Door de inzet van de hulpdiensten... kon het overige verkeer tijdelijk niet over de Kotte Kleeflaar. Laan. Nou, tot zover het nieuws. Ging het nou over? Heb je weer niet zitten luisteren? Eh, ik denk, ik, oh, ging het nou over?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 Ja, het is vandaag bewolkt. Oh ja, ja, het is vandaag bewolkt. En uit die bewolking kan, bewolking kan soms nog wat lichte sneeuw vallen. Over het algemeen is het droog en de zwakke oostenwind wordt geleidelijk noordoost. De temperatuur stijgt naar maar liefst 1 graad boven nul. Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar min 4, min 5 graden. Gaan we eens kijken wat er morgen gaat gebeuren. Oh, morgen zijn er flinke perioden met zon en het blijft droog. De wind waait zwak uit het noorden tot noordoosten... en de temperatuur stijgt wederom naar hooguit 1 graad boven nul. En dan was dit het weerbericht volgens weerman Rico Schreuder. bakken struinen. Geen hond op het strand, geen kuilen, geen Duitsers in mijn zak. Vijf stuivers, maar ik zou niet willen ruilen. Want ik voel mijn pijn weer, ik pijn. en ik ijs weer. Ijspegels langs mijn wangen en ik glijd weer. En dat heb hij weer, niks dan een hoop gezeik. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Het is winter. zich niet aan het land kan binden. Samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis in de weg naar huis. Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis. Ze is mijn zogenaamde goud liever kwijt dan rijk. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Het is winter zo. vooruit als die zeemeel. De en sneeuw die landt op mijn lippen. Ze is geen vampier, maar ze kan mijn bloed drinken.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 Dat hoort er dan nou helemaal bij. Ja, ja, ja, dat doe je er. Ah, joh, wat maakt het nou? Ah. Ah, ja. Nou ja. Goed, oké. Okay. Eh, Lange Frans eh, eh, met winter in Zandvoort. Nou, het is inderdaad winter in Zandvoort. Precies, Daar hebben we hem niet voor nodig om dat te constateren. Dat hadden we zelf al gezien. Ja, ja, ja, ja, Het is hartstikke wit buiten en koud. Ja, ja. ja en het, schijnt, het schijnt dat het nog morgen of zo, had ik begrepen... dat het ineens nog weer behoorlijk gaat vriezen. Oh, nou dan ga ik hem weer draaien morgen. Oh, maar nou, dan ben je niet, <laughs> ben ik er niet gelukkig. Dan doe jij volgende week Gerard Cox weer, hè? Ja. Met broekje in de branding. Ja. ja. Daar houdt hij uh, Peter, Paul en Mary. Met een heel oud liedje. Poef, The Magic Dragon. Is oud hoor, dit. Oeh. Puff, the magic dragon. Puff. Lived by the sea. Oeh, wat oud. And What? frolicked in the autumn mist in a land called Honolulu. Little Jackie Paper. loved that rascal Pop, and brought him strings and sealing wax and other fancy stuff. Oh, Pop, the magic dragon, lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called. High in a land called Honolulu. Together they would travel on a boat with billowed sail. Jackie kept the lookout perched on Puff's gigantic tail. Noble kings and princes would bow whene'er they came. Pirate ships would lower their flags when Puff roared out his name. mist in a land called Hanali. Up the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanali. A dragon lives forever, but not so little boy did wings and giant's rings make way for other toys? One gray night it happened, Jackie Paper came no more. And Puff, that mighty dragon, he ceased his fearless roar. His head was bent in sorrow, green scales fell like rain no longer went to play along the cherry lane without his lifelong friend. Puff could not be brave, so Puff, that mighty dragon, sadly slipped into his cave. Oh, Puff, the magic dragon, lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Honolulu. Up the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called. Peter, Paul en Mary. Dat was eh, zo'n trio dat in eh, de ja, in jaren 50, begin jaren 60... Eh, allemaal van dit soort liedjes maakte. En een beetje vogachtig en zo. Maar ik vond het in een lijstje terug. Ik denk, hartstikke leuk. Gaan we eens een keer draaien. Kan toch wel. Ja, oké. Puff, the Magic Dragon. Ofwel Puff, het magische draakje. Nou, nou, wat leuk. Um, eens even kijken, ga ik doen. Oh ja, ik heb nog een eh, liedje van Alan Price. Eh, die kent u natuurlijk allemaal wel van eh, zijn Alan Price set. Met onder andere de hits Hi Lily, Hi Low en I Put a Spell on You. Maar ehm, dit is een andere van hem. En dat heet In My Dreams. Lekker een beetje jazzy, wel lekker. Alan Price. Ooit bekend geworden van de Animals. Zo is dat. realize that I want you, want you, want you, want you, want you, baby, don't you know? And I need you, need you, need you, need you. I ain't never gonna let you go. You're always in my dreams, no matter how it seems. About you night and day, I'm never gonna let you go. If I am a poet, down, you make me wear the crown of love. my dreams Price. Ja, we kennen hem. We kennen hem, want hij speelde natuurlijk orgel bij uh, The Animals. Eh, onder andere op de grote hits The House of the Rising Sun en eh, Bring It On Home To Me en zo. En eh, toen hij eh, de Animals verliet, eh, ging hij verder met zijn eigen bandje, die Alan Price Set. En dat, de eerste hit daarvan was het hele bekende I Put A Spell On You. Gevolgd door High Lily, High Low en nog veel meer andere leuke liedjes. Ja, Alan Price dus. En dit nummer dat heette In My Dreams. Prachtig. Oh, dank u wel. Ja, erg mooi nummer. Oké. Ja. dit is Gilbert O'Sullivan. Ook lekker. A lovely morning without regret. No questioning. hij brak door natuurlijk met het prachtige Nothing Rhymed. Maar dit was een van zijn minder bekende eh, werkjes. Love How You Leave Me. Oftewel, ik vind het heerlijk hoe je me verlaat. <laughs> Eh, dat zou je maar gezegd worden, toch? He? Zeg u? Ik ben er weer. Sorry, oh. wat zei je? Eh, nou ja. Dames en heren, dat is... Ja, ik was een snoertje aan het zoeken. Waarvoor? Voor mijn telefoon, die raakt leeg. Oh? Ja. Ja, dan heb je mijn telefoons. Ja, jammer hè? Ja, ja, ja, ik had zei, het is het de titel van het liedje was Love How You Leave Me. Oftewel, ik vind het leuk zoals je me verlaat. Ah, ja. Ja, ja, ja, ja. dat was van Gilbert O'Sullivan. Oké, wat, wat een eh, grappige titel. Hoe kom je erbij? Ja, hoe kom je erbij? Ja. Nou, er eh, zal misschien iemand die hem eh, verliet, waar hij niet zo gek op was. Ja, ja, ja. Of gewoon de manier waarop, hè? Ja, ja, zelf van rot lekker op. Ja, <laughs> doei. doei. doei, ehm, doei. oh nee, het is de doei, hè, tegenwoordig. Goed, wat wou ik nou zeggen? Oh ik weet het niet. Ik heb nog een plaatje. nog één? Ja, natuurlijk. Oh, je bent er Royaal vandaag. Ja. Louis Louis. En niet in de versie waarvan u hem kent. Het een andere versie. Ook leuk. U kent ze van de Green Tambourine. Dit zijn de Sandpipers. Sandpipers. Ik zei al, u kent ze van eh, het hitje The Green Tambourine. Dit was wat minder bekend van ze. ja, dat is ook wel eens leuk. Dat je gewoon eens wat, man, dat minder bekende werkjes van dit soort eh, groepjes hoort. Gruntje uit de jaren 60 ook onder andere. En eh, we gaan u zo langzamerhand een klein beetje meenemen naar het NOS-journaal van 1 uur. Ja, dat is alweer zover. En de eh, tweede uur gaan wij natuurlijk eh, de cultuuragenda laten horen. Dus eh, komt allemaal goed. En we hebben nog een stukje cabaret. Heb jij een stukje cabaret? Nou, vast wel. Heb jij nog een stukje cabaret? Ik zal eens eventjes in mijn zak even kijken. Even kijken of je ja, je zak jij nog een stukje cabaret hebt. Even het cabaretzakje op. Even het cabaretzakje, komt het allemaal goed. Ja, ja, ja. Ja, ja, Goed. En ik zou zeggen... neem even een lekker broodje. Doen wij het niet. En uh, ja, we zijn weer helemaal leeg, hè? Ja, we hebben weer niks.